12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam is nog steeds op zoek naar een gevangene... die vanmiddag wist te ontsnappen nadat hij in een ziekenhuis was behandeld. De vuurwapengevaarlijke man is rond 4 uur nog gezien... toen hij tussen de auto's door de snelweg A20 overstak. De politie denkt dat hij mogelijk de binnenstad is ingegaan. De man zat vast omdat hij verdacht wordt van twee schietpartijen in december in Rotterdam. De Slovaakse schipper die eind december tegen de stuw bij Graven botste... had twee maanden eerder met hetzelfde schip ook een ongeluk. Toen ramde hij een brug bij Oberhausen in Duitsland. Onderzoek wees uit dat, het een technisch dat een technisch probleem de oorzaak was, geen menselijke fout. Het schip voer op 29 december tegen de stuw in de Maas bij Graven. En de oorzaak van dat ongeval is nog niet bekend. President Obama vindt het nog te vroeg om de sancties tegen Rusland te verlichten. Dat zei hij tijdens zijn laatste persconferentie als president. Zijn opvolger Trump wil de sancties heroverwegen, maar volgens Obama moet Rusland zich dan eerst aan het internationale recht houden, met name in Oekraïne. De sancties zijn ingesteld na de Russische annexatie van de Krim. De Amerikaanse oud-president Bush senior ligt met longontsteking op de intensive care van een ziekenhuis. Volgens een woordvoerder heeft hij acute problemen met zijn ademhaling. De vrouw van de 92-jarige oud-president Barbara is vandaag in hetzelfde ziekenhuis opgenomen. Volgens de woordvoerder is dat uit voorzorg. Ze heeft last van ernstige vermoeidheid en hoest veel. De politie heeft in Breda een grote hennepstekkerij opgerold. Er stonden 13.000 plantjes. Er zijn zes mensen opgepakt van wie er nog vier vastzitten. Een hennepstekkerij kweekt de planten waar wietkwekerijen later mee aan de slag gaan. Met het aantal plantjes dat in Breda gevonden is... hadden volgens de politie 85 hennepkwekerijen bevoorraad kunnen worden. Het weer, kans op mist en vooral in het noordoosten kan het ook ijzelen.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 It's a good life. www.zfmzandvoort.nl don't the dictionary, trying to find words to describe you. I found one. You know what it is? don't be jocking. Keep up. Players only y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado.